Zit van der Linde met het NOS-journaal. Gemeenten mogen stoppen met het tellen van de stemmen als vrijwilligers te moe zijn. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het tellen verloopt trager dan bij eerdere verkiezingen. En burgemeesters mogen besluiten om morgen verder te gaan. De ploeg die morgen verder telt hoeft niet uit dezelfde mensen te bestaan. Volgens persbureau ANP heeft zeker één gemeente besloten om voor nu te stoppen. Dat is Diemen. Gemeenten waar de uitslagen van de provinciale staten en waterschapsverkiezingen wel bekend zijn, dat zijn er steeds meer. De boer-burgerbeweging is in veel gemeenten de winnaar. In Tubbergen in Overijssel krijgt de partij zelfs bijna 60% van de stemmen. In Rotterdam, Maastricht en Tilburg is het GroenLinks die de grootste wordt. De VVD is nog altijd de grootste in Den Bosch, Breda en Den Haag. De uitslag van de waterschapsverkiezingen laat wat langer op zich wachten. De Unie van Waterschappen komt morgenmiddag met een voorlopige uitslag. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat is, zegt BBB-partijleider Caroline van der Plas in reactie op de monsterzegen van haar partij. Van der Plas was euforisch over de winst. Mensen hebben hun stem laten horen en hoe. Premier Rutte feliciteerde Van der Plas. D66-leider Sigrid Kaag noemde de winst van de BBB fenomenaal. Ander nieuws. In Polen zijn zes mensen aangehouden die zouden spioneren voor Rusland. Volgens de BBC waren ze onderdeel van een spionagenetwerk. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. Die infrastructuur wordt gebruikt om militair materieel en hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. De verdachten komen niet uit Polen, maar over hun identiteit is verder niets bekend.